Want het vliegveld stoot veel stikstof uit. Mogelijk moet het maximaal aantal vluchten met 20% omlaag. Nu staat dat op 500.000 per jaar. Maar ook het uitkopen van boeren in de omgeving van Schiphol ligt op tafel. En het verlagen van de maximumsnelheid op de wegen rond het vliegveld naar 80 per uur. Er zijn twee Nederlanders opgepakt voor een enorme vuurwerkvondst in Duitsland. Daar werden vorige maand heel veel zware knallers gevonden in oude bunkers. Je ziet in deze zaak dat we hier met een groot spelen te maken hebben. Alleen al kijkend naar de, eh, naar de hoeveelheid van dit vuurwerk. Er lag 120.000 kilo. Om je een beeld te geven, dat is wat de politie in Nederland normaal in een heel jaar in beslag neemt. Opnieuw heeft iemand zich gemeld voor de rellen van een paar weken geleden op de Koolsingel in Rotterdam. Hij was gisteravond te zien in opsporingsverzocht. Er is nog iemand herkend op de beelden. Die belooft dat hij morgen naar het bureau komt. Op de avond zelf werden al bijna 50 mensen aangehouden. Als alles meezit kan NEC binnenkort weer spelen in het eigen stadion, de Goffert. De tribunes in Nijmegen stonden op instorten, maar dat blijkt met een beetje ondersteuning makkelijk op te lossen. We kunnen vandaag zeggen dat we er alles aan gaan doen op 15 januari als corona het toelaat, hier weer met publiek te kunnen spelen. In oktober stort een deel van het uitvak van het voetbalstadion in toen fans daar op en neer sprongen. Het weer vanaf het einde van de avond tot en met halverwege morgenochtend... kan het in het noordoosten en oosten glad worden. De temperatuur daalt dan tot rond het vriespunt. Morgen overdag best veel wolken en kans op een bui. Het wordt dan 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer rond Amsterdam... want er is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid, op de A10 bij knooppunt Amstel. Het verkeer richting Utrecht en Amersfoort heeft daardoor 25 minuten oponthoud... en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A10 voor de Koentunnel op de Ring Noord heb je ook nog eens 10 minuten vertraging.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 of beperking van de landbouw in de wijde omgeving. Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt komt definitief naar Nederland. Daarover is overeenstemming bereikt met de Franse bankiersfamilie Rothschild... laat de missionair minister van Engelshoven weten. De politie heeft twee Nederlanders opgepakt in het onderzoek naar de recordvangst van 120.000 kilo vuurwerk. Een maand geleden net over de grens in Duitsland. De politie denkt dat het vuurwerk voor de illegale markt in Nederland was bestemd. Het weer, morgen meer bewolking dan vandaag, enkele buien en 4 tot 7 graden. another say, Girl, I want you, girl, I need you. Can't you see how this love affair would be good for you and me? make the dance say, Girl, I want you, girl, I need you, babe. Slow down, love, don't you see me with my girl? What you thinking it was? I know you used to seeing me in the clubs, different chicks sipping Chris, just a million and dubs. But I changed, only got eyes for her. Believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all, cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel. Cause I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you.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 Everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You're just trying to get a word, and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care more, just a little bit. Breathing more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo. Now make more, just a little bit. Spin a little more take a rid of it. Smile a little more, and I'm into it.